12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De politieacties in verband met de CAO gaan voorlopig door. Als er geen openingen komen voor verdere onderhandelingen... roepen de bonden alle politiemedewerkers op... om vanaf maandag over een week alleen nog maar noodhulp te bieden. Dat zegt politiebond ACP na overleg met de andere bonden. De FNV onderschrijft de uitkomst niet. In Amsterdam zijn tien jongeren aangehouden die zich volgens de politie in hun wijk, de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord, schuldig maken aan onder meer diefstal, geweldpleging en intimidatie van wijkbewoners. Drie van de verdachten zaten al vast voor woninginbraken. De twee jongste verdachten zijn 13 jaar en zijn vanwege hun leeftijd weer vrijgelaten. De anderen blijven voorlopig vastzitten. In Hoeven in Noord-Brabant hebben een paar honderd mensen een jongen herdacht... die afgelopen weekeinde omkwam bij een verkeersongeval. Rijkswaterstaat had speciaal voor de herdenking de afslag van de A58 afgesloten. In de nacht van zaterdag op zondag kwam de jongen van 19 uit Rozendaal om het leven... toen de auto waarin hij zat tegen een boom klapte. De bestuurder van 21 jaar had geen rijbewijs. Hij kwam ook om het leven. Een derde inzittende raakte zwaar gewond. De KLM schrapt morgen 30 vluchten wegens het verwachte slechte weer. Door een aantal vluchten te annuleren hoopt de maatschappij vertragingen te voorkomen. De KLM verwacht dat de storm s'avonds voorbij is en dat dan alle geplande vluchten gewoon vertrekken. In het westen van het land worden verschillende evenementen afgelast. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden aan de A59 uit. En het Rotterdamse zomercarnaval besluit morgenochtend of het feest kan doorgaan. De ANWB waarschuwt automobilisten om niet overdag met een caravan de weg op te gaan. Langs de kust wordt windkracht 9 verwacht. Het weer periode met regen, morgenochtend afwisselend zon, wolken en buien. Het wordt eerst nog 20 graden. Geleidelijk gaat het gestaag regenen en fors harder waaien aan de kust tot een noordwesterstorm.